met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft ondanks een bestand aanvallen uitgevoerd op Gaza, melden Israëlische media. Dat zou zijn gebeurd nadat een Israëlisch voertuig bij Rafah in het zuiden van Gaza zou zijn beschoten. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Israël en Hamas beschuldigen elkaar voortdurend van het schenden van het staakt het vuren. Het Israëlische leger heeft nog niets over de aanvallen gezegd. Er is een overval geweest in Museum het Louvre in Parijs. Franse media melden dat gemaskerde criminelen vanochtend ramen hebben ingeslagen. Ze zouden er met sieraden vandoor zijn gegaan. Het museum blijft de rest van de dag gesloten. De politie in België heeft een ontsnapte verkrachter opgepakt. Vannacht werd nog een foto van hem gedeeld... en zette de politie hem op de landelijke opsporingslijst... in de hoop dat iemand hem zou herkennen. Een man van 41 is opgepakt in een ziekenhuis in Antwerpen. De Belg is veroordeeld voor onder meer poging tot moord en verkrachting... Hij ontsnapte donderdag op de parkeerplaats van zijn kliniek in Gent... nadat hij een rechtszaak had bijgewoond. Het slachtoffer van een dodelijk ongeval op Tessel vannacht... is een man van 50 uit België. De man fietste rond half drie in de Koksdorp toen hij botste met een voertuig. De bestuurder daarvan, een man van 70 uit Tessel, wordt door de politie verhoord. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Keniaan Jeffrey Kipchumba heeft de jubileumeditie van de Marathon van Amsterdam gewonnen. Hij finishte in een recordtijd van 2 uur, 3 minuten en 31 seconden. De Marathon van Amsterdam was dit jaar ook het Nederlands kampioenschap. Bij de mannen was Khalid Choukout de snelste Nederlander en pakte het goud. Bij de vrouwen ging het NK Goud naar Anne Luiten. Het weer, vooral in het noorden en oosten kan de zon doorbreken. In het zuidwesten komt meer bewolking voor. Het wordt 13 tot 16 graden. S'avonds volgt vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Ze knoop het Badhoevedorp en knoop de Nieuwe, Meer, de Nieuwe Meer...